Jan van der Putten met het NOS-journaal. Turkije en Nederland gebeurt, vinden ministers Koenders en Ascher. Ankara beschuldigt Nederland van racisme. Na aanleiding zijn twee rapporten over beïnvloeding van Turken in Nederland door Turkse organisaties... en over Turkse jongeren die Syriëgangers als helden zien. Koenders en Ascher willen eerst weten wat Ankara gezegd heeft... maar ze vinden de bemoeienis ongepast. De Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris Dekker over het doorgeven van gegevens van leerlingen aan uitgeverijen. Gisteren meldde RTL Nieuws dat gegevens via lesprogramma's waarbij een computer wordt gebruikt terechtkomen bij uitgevers. De meeste partijen vinden dat Dekker een rapport daarover uit april naar de Kamer had moeten sturen. In Italië zijn 56 mensen gearresteerd op verdenking van valse munterij. De bende, die de Napoli Group wordt genoemd, zou verantwoordelijk zijn voor 90% van de valse eurobiljetten die in Europa in omloop zijn. De bende bracht biljetten in omloop in onder meer Spanje, Frankrijk, Duitsland en het noorden van Afrika. In Duitsland zouden ze ook briefjes van 300 euro hebben verspreid, die officieel niet bestaan. Een Limburgse zakenman bereidt een schadeclaim voor tegen VVD Tweede Kamerlid Verheijen. Die zou de zakenman Heijmans voor zeker anderhalf miljoen euro hebben gedupeerd. De VVD'er zou in zijn tijd als wethouder van Venlo de bouw van een bioscoop door Heijmans hebben tegengehouden. De Amsterdamse politie zoekt een mogelijke serieverkrachter. Hij zou in april en augustus zeker twee vrouwen in Osdorp hebben verkracht. Gisteren kwam zijn zakenbod in opsporing verzocht. Na de uitzending melden zich nog drie vrouwen, omdat ze mogelijk zijn benaderd door dezelfde man. De dader is volgens de Amsterdamse politie tussen de 25 en 35 jaar. Dan nog het weer, bewolkt met vooral in het zuiden en westen wat regen en een stevige oostenwind. Vannacht en morgen op meer plaatsen wat regen. Morgen wordt het 7 tot 12 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een rommelige avondspits met meer dan 200 kilometer file. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A2 Amsterdam-Utrecht, 8 kilometer bij Maarsen na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. De A2 Utrecht en Bos bij de Alfred Geldermalsen ook 8 kilometer na een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. A9 Alkmaar-Amstelveen, bij knooppunt Battenverdorp 5 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn 6. Bovendien is bij Woerden zojuist een ongeluk gebeurd. Verderop naar Duitsland bij Duiven 6 kilometer. En op de rijbaan van Utrecht naar Den Haag bij Woerden 6 en bij Gouda 7. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Ipenburg en de afrit Berkel en Roderijs 7. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 6 kilometer. A16 Breda-Rotterdam op de parallelbaan bij de Van Brinoorbrug 7 kilometer. Op de hoofdrijbaan trouwens ook. De linkerrijstrook is dicht.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 ZFM. weer een nieuwe editie van ZFM Beachmasters. Zometeen hier Paula Seling en Ovi Playing With Fire. Ik heb een gast. Jason Derulo komt eraan. En hier is, eerst die mooie nieuwe van Mr. Pros Nothing really matters. She's okay, then I'm alright.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 Gotta say to my phone. dirty to me. You do. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk Talk dirty to me. What? I don't understand. Jason Derulo en Two Chains, Talk Dirty To Me. Nou, Lisa, eerste opdracht voor deze uitzending. Um, talk Dirty To Me. No thanks. Nee, nee, ho, wacht, stop. Gaan we nou echt helemaal zo doen? Tuurlijk, altijd. Eh, nee, wacht. als Jason Derulo iets tegen je zegt... kan je dat niet weigeren. Dat is een superster van formaat. Je kan niet zeggen, ja, grap, leuk en aardig, maar nee. Nou, maar tegen jou kan ik dat wel. <laughs> ja, maar nee. Je had ook gewoon varken kunnen zeggen, maar ja, dat uh, kwam... Uh, Prima, hele goede avond. Welkom bij een nieuwe editie van de CFM Beachmasters. Met vandaag in de studio Lisa. Yay. Hey. Wel fijn dat je zo enthousiast wordt van je eigen naam, Hey. Ehm, Lisa, jij bent eh, een van de trotse inwoners van dit eh, mooie dorp. Ja. Jij bent een echte Zandvoortenaar. Ja. En eh, leg mij nou eens uit, als hoofddorper... die toevallig hier op de radio is terechtgekomen... hoe ziet een echte zandvoortenaar er nou uit? Wat doet hij nou? Hoe werkt hij? Nou ja, eigenlijk hetzelfde als Zeelander. Maar ja, Zandvoort heeft ook een dialect. Ja. Oh, hebben jullie een dialect ook echt? Ja, en die ken ik niet. Ik vind dat wel meevallen hoor. Doe eens even het, het dialect een beetje. Ik ken hem niet. <laughs> Nee, nee, nee. Dat Talk Dirty, daar kon je je makkelijk van eh. afmaken. Maar dit... Uh... Ik zou mijn moeder moeten vragen. Je, moeder? Ja, die Ja, nee, ik vraag het nu toch aan jou. Ja, maar ik spreek het niet, lief schat. Goed, vertel ons dan even wie je bent. wat je doet. Eh, ik ben Lisa. Ja. Ik ben 19. Ehm, ik studeer. Wat studeer je? Eh, ik ben momenteel bezig met VMBO in HAVO. VMBO, ja, dat is geen studie, dat is gewoon middelbare school. Nee, want ik ga direct over naar uh, eh, TV in Utrecht. wat ga je doen? Tolkvertaler. Vertalen? Mm En eh, welke taal ga je dan vertalen? Engels, Nederlands. Engels, Nederlands. En je gaat Nederlands naar het Engels vertalen dan op die manier? Ja, en andersom. Dus zullen we dit programma gewoon in het Engels gaan maken? Mm, mag. Dus Talk is Dirty to Me in het Engels? <laughs> Oh, bijna, bijna, bijna, bijna. Goed, ehm, vandaag doe ik het met Lisa, zuiver platonisch. Ehm, <laughs> en ik doe het uiteraard met jou, lieve luisteraar. Mail staat wagenwijd open, hotmail.com, Kan je naartoe mailen, je kan ook twitteren, at ZFM Beachmasters. Komt het hier in de studio binnen. Ik vind het leuk dat je er bent. ga er een toffe show van maken met zometeen de nieuwe Ariana Grande, Love Me Harder. Ook Dotan komt eraan, Home To. En hier helemaal uit Roemenië. Ben je ook Roemeens? Nee. Paula Seling en Ovi, Playing With Fire. Dat is Engels. Girl, girl, girl, can't you see... en Ovi hier bij ZFM Playing With Fire. Lisa? Ja? Ehm, geloof jij dat er meer is tussen hemel en aarde? <laughs> Geen idee. Geen idee. Jij weet niet eh, of er een hiernamaals is, een god, andere aliens, dat soort shit. Dat weet je niet. Nee. Nee, dat leren ze niet bij de tolkstudie. Nee, helaas. Ze leren je niet uh, Martiaans of zo. Nee. Nee, nee dat, dat, dat nog niet. Nou, misschien wel Stefaans, maar ja. Uh, die taal die is echt ongelooflijk moeilijk en niet te begrijpen. Ehm, daar gaat de stelling zo meteen over. In Maurice de Jonge Hond. Er schijnt namelijk een helderziende kat te zijn. Daar nou, heb je mijn interesse. Zometeen naar de nieuwe Ariana Grande. stones, broken lightning. This house of doubt is what we know. Chasing down the silver lining. wounded minds and wounded years. Where have you gone now? These roads were paved with a golden salt. ZFM. En voor de nieuwste Ariana Grande met The Weeknd en Love Me Harder. Nog, nog harder. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. En vandaag een tierenvraag. Hey, houden we van. Oscar, de helderziende kat, leeft in een verzorgingstehuis... in Providence in de Amerikaanse staat Rhode Island. Als hij een patiënt bezoekt is dat een teken dat de persoon in kwestie binnen enkele uren zal komen te overlijden. Het geeft verzorgers de gelegenheid om geliefden en familieleden te bellen zodat ze afscheid kunnen nemen. Oscar heeft voor zijn diensten al een gedenksteen gekregen en ook wordt hij vaak geprezen door de nabestaanden. De kat kwam in de schijnwerpers te staan toen Dr. David Doza, professor van de Brown Universiteit, een artikel over Oscar publiceerde in het New England Journal of Medicine getiteld A Day in the Life of Oscar de Cat. Ja, je gelooft het ook niet. Kan ook alleen maar weer in Amerika. Maar goed, dat is natuurlijk een leuke om deze even te stellen. Je mag mailen collaard.hotmail.com. Je kan hem ook twitteren in minder dan 140 tekens. At CFM Beachmasters. De vraag van deze week is, er is meer. Tussen hemel en aarde. Opties A. Ah, ja, dat kan bijna niet anders. We hebben Martiaanse buitenlanders. Optie B. Ik heb geen idee en wat het ook is, ik heb er vrede mee. Optie C. Nee, het leven is zoals het is. Niks Jezus' getuigenis. Of D. Ik stuur een alien op je af met deze kutvraag, idioot. Laat je maar weten wat voor jou geldt. Mailen kan kollaard.hotmail.com of twitteren kan ook. ZFM Wil je deze vraag nog nalezen? Dat kan niet op een teletextpagina, maar je kan wel surfen en liken. Facebook.com slash ZFM Hier is Taflo. We go Alesso en Tablo hier bij ZFM. Oké, weet je wat zo leuk is aan iemand in de studio hebben? Dat je bepaalde nare klusjes die je helemaal niet leuk vindt kan degraderen. Hoi Lisa. Ja, hi. Ben je er klaar voor? Never. Dames en heren, hier Lisa Hakkoff met het weerbericht. Nou, het is bewolkt, nevelig, lokaal hier en daar spatregen. Minimum tussen 3 graden in Groningen en 8 graden in Zeeland. Morgen is het een grijze dag met wolken, nevel en lokaal een spatje motregen. In Groningen wordt het 6 graden, in Zeeland wordt het zachter met 12 graden. Vanaf vrijdag veel zon en geleidelijk wordt het kouder. Ja, wat happened toen? ik ga dit niet doen? Ja, eh, ik heb geen keus. Ja. <laughs> <laughs> Sociale, sociale, druk, heerlijk, dankjewel. En dan de verkeersinformatie. Ehm, alle A-wegen en ehm, beperkt tot eh, langer dan 6 minuten. De A1 Amsterdam Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen... daar 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En daarom tussen knooppunt Eemnes en restaurant De Witteberg. een afsluiting van de rechte rijstrook. Gaat ook tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes... en daar ook 6 kilometer stilstaand verkeer gaat je 12 minuten kosten. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Daar 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging van 12 minuten. De A1 Amsterdam Utrecht tussen Apkoude en Maarsen. 10 kilometer stilstaand verkeer. gaat je 30 minuten kosten, komt door een ongeval. En dat ook op de A2 Utrecht Sertogenbosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. Alleen daar sta je 7 kilometer lang vast. Ehm, de A4, Vlaardingen Hoogvliet is een ongeval gebeurd. Ehm, nog niet bekend hoe lang dat gaat duren, maar hou rekening met langs is daar hoogte van knooppunt Benelux. Heel groot krooppunt is dat. Drie landen. A9, Amstelveen ook maar. Tussen Alsmeer en Haarlem-Zuid. De 8 kilometer stilstaand verkeer komt door bergingswerkzaamheden... en daardoor ook een afsluiting van de linker rijstrook. De A12, Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden. 13 kilometer stilstaand verkeer komt door een ongeval... en daardoor ook een afsluiting van de linker rijstrook... tussen Nieuwerbrug en Woerden. De A12, Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn... 4 kilometer stilstaand verkeer. En tussen Harmelen en Nieuwerburg 2 kilometer. Ehm, dan hebben we nog de A13 Rijswijk-Rotterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord. 3 kilometer stilstaand verkeer komt door een ongeval. Daardoor ook 2 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. De A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord... daar 2 kilometer stilstaand verkeer. En verder nog 2 kilometer ehm, op de A27 Breda-Gorikum... tussen Oosterhout en Geertruidenberg. De A27 Utrecht-Gorikum tussen Everdingen en Noorderloze... 6 kilometer langzaam rijdend verkeer duurt ongeveer um, ehm, 13 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen knooppunt Pauwgraven en knooppunt Bankhoef. 8 minuten vertraging. En verder nog de laatste, de A76 Brussel-Aken tussen Stijn en Spouwbreek. 4 kilometer stilstaand verkeer gaat je 19 minuten kosten. Kortere files en op de N-wegen check vd.nl. Dan hebben we nog vier flitsers. De A2 Amsterdam-Utrecht 37,6 daar bij afrit Apkoude. De A9 Haarlem-Amstelveen ter hoogte van Alsmeer bij hectometerpaal 31,0. De A12 Arnhem-Duitse grens bij afrit Beek daar bij 148,1. En de laatste op de A44 leiden knopend Burgerveen bij afrit Oude Wetering bij hectometerpaal 3,1 voet van het gas. Heb je er nog eentje die ik hier niet heb staan? Meld hem dan via Flitsers of mobiel met je kekke smartphone via m.flitsers.nl. Stefan Koller met de hits van Beachmaster. Fox Stevenson. What's party gotta do? What? Mark Ronson en Bruno Mars. Don't oh, believe me, just watch. Come Mr. Props. Nothing really matters. No. Nothing really matters. ZFM. did it. Brand new villain, bop to the music, psychedelic visit. My heartbeat acoustic, moves like Kendrick. Spark to a fire, then a flame and kiss it. Go hard in my lane, both strikes in the blizzard. me in the brain, gotta roll with the vision. Vision of a good time, all I wanna know when the party gon' start, let the good time roll. Come on, let's go. You got a lot of living, keep the body on the road. Ain't nothing like the feeling when you're winning in your soul. The wheel keeps spinning, only got one goal. Don't stop, stop the joke and stop, stop popping when you're bad to the bone. Gotta be the hottest when you shine like chrome. Gotta find that zone, it's a mind of its own. Love roller coaster, loop around in the zone. Love roller coaster, up and down, pretty strong. Just like go, I'm already sold. Let the good time roll. All around the clock, clock up in the spot, spot. Pull up in the Chevy, so classy and hot, hot. Pockets feeling heavy, gotta spend what you got, got. What you tryna sell, I ain't already rock, rock. Gotta let go, pedal to the flow. So incredible, so much better with the flow. Ready for the show, like I'm singing Hey Joe. Do it like a pro, let the good times roll. roll. Oh. times roll. Altijd leuk als er een liedje wordt gemaakt over jezelf. Ego Smith en de Cool Kid hier bij ZFM. En Flowrider nog Let It Roll. Hey, um, Lisa. Je wordt weer onderdeel van een radio-item waar je helemaal geen onderdeel van wil zijn. Oh god. Ehm, de drie onderwerpen. Zometeen gaan we ehm, drie onderwerpen bespreken. En per onderwerp een minuut. Dus echt een minuut en na een minuut is het ook gewoon klaar. Dus ook al zitten we in een spectaculair verhaal waar iedere luisteraar denkt van... Oh, ik wil de clue weten. Clue gaat niet komen. Minuut is voorbij. Wat een kut. Ja, het is echt een kut item. Als ik het bedacht zou hebben voor, eh, weet ik veel... Uh, nou, oké. In ieder geval... Ehm, dat zijn dus drie onderwerpen, die hebben we nodig. Mail ze maar, kollaard.hotmail.com. Twitter mag ook, at CFM Beachmasters. Maar ik dacht ook van, ja, jij bent nu te gast... dus dan vind ik dat jij het eerste onderwerp mag bedenken. Oh jee. Het mag alles zijn. Wees creatief. Tja, ik ben niet zo creatief. Ja, natuurlijk wel. Je hebt ook radio gemaakt. Ja, dat is waar. Maar zo creatief kan ik niet, ben ik niet. Denk eens goed ehm, na. Je hebt nog 30 seconden als muziekje afgelopen. Nou, dacht je van een kerstman. De kerstman? Ja. Oké. <laughs> nou, Nee. Heel creatief. Ja, toch? Je kijkt naar buiten en je denkt, het is winter. Goh, de kerstman. Dat komt inderdaad uit het niks vallen. Ja. Net als de sneeuw. Nee, precies. Precies. <laughs> Oké, nou, de kerstman die staat genoteerd. Heb jij wel een leuk onderwerp, dan mag je hem nu in gaan sturen via de mail collaard.hotmail.com. Twitter kan ook, at CFM Gaan wij het zo meteen lekker even een minuut over die onderwerpen hebben. Hartstikke leuk. Eh, we hebben zo meteen ook TLC, Waterfalls, Roots. Die ehm, is geremixed door Z op een hele vette manier. Magic, zometeen hier. En deze. Brengt het nostalgie naar boven? Jazeker. Enigszins wel. Wij kikten vroeger al dit liedje. Hartstikke leuk. Simply Red is hier voor je bij CFM. Sunrise. in de tijd van moeilijk dat het ook wel Simply kan zijn. Simply Red en Sunrise hier bij ZFM. Nog steeds met Lisa present. En eh, Lisa die heeft het eerste onderwerp gekozen. Namelijk... De kerstman. Ja. <laughs> je moet er zelf ook om lachen. Dat is in ieder geval mooi. Prima. Nou, we mogen een minuut los gaan branden over de kerstman. Oh, ik vind dan ook dat jij nu echt los mag branden, want het is jouw onderwerp. Nou ja, ik brand los tegen jou. Ik vind dat jij de kerstman zijn rode muts op moet doen. Zo'n rode muts? Nou, er, is, er bestaat dus een video van mij dat ik een kerstman imiteer. Oh ja? Ja, vorig jaar op bedrijf ehm, hadden we een kerstprijsvraag. Kon je een cadeaubon winnen. En ehm, toen zeiden ze van... joh, jij bent toch van die marketing, die creativiteit, bla bla bla. Maak even een video waarin we die cadeaubonnen uitdelen. En toen eh, hebben ze bij de blokker hebben ze voor 50 cent een kerstmuts gehaald van mij. Die ik trouwens ook nog gedeclareerd heb. Zo'n eikel ben ik dan ook wel weer. Ja, hier, rot op 50 cent. Hier komen. Kan ik één keer van plassen in het weekend. Eh, en toen uh, stond ik met een kerst... Het staat nog steeds op YouTube ook. Oh joh. Als je gaat zoeken op eh, Collard opleidingen... dan ga je een video vinden van mij met een kerstmuts op. Oh, dan ga ik nog zoeken zo. Ja, dat snap ik. Maar eerst het radioprogramma afluisteren, jongens. Zit hij al heel erg goed best Dus dat is mijn ervaring als kerstman zijn. En ik ben ooit één keer in de tijd dat ik nog mocht Zwarte Piet geweest. Oh, wat leuker. Ik zeg het heel stom, het is pas kwart voor zeven. <laughs> Sorry, nou, die kinderen zitten toch allemaal Sinterklaasje nou. Prima, onderwerp 2. Zomer. Dat is ingestuurd door André. Ja. Ja, wat is, wat is zomer voor jou? Wat is, als jij nou denkt aan de zomer, wat is dan het ultieme keyword wat in jou naar boven komt? Lekker niks doen. <laughs> Serieus? Ja. Fucking rock'n'roll. Ja, echt niks doen? Nee, lekker gewoon genieten. Mooi weer. Ja, het, ik kan me voorstellen, dat is een eh, voordeel wat heel veel luisteraars hebben. Dat Zandvoort een heerlijke plek is om te wonen in de zomer. Oh, Behalve als je ergens naartoe moet en je moet hier uit. Dan ben je uren onderweg. Ja, ik had vandaag ook een, een spits, jongen. Niet normaal. Ik weet niet waar al die mensen, waarom al die mensen naar Zandvoort willen. Ja, wat moeten ze hier doen nu? Nee, maar even serieus. Zandvoort is niet zo'n heel groot qua, qua inwonersaantal. Nee. Maar er is natuurlijk ook wel maar één weg echt die hier naartoe gaat vanuit Haarlem. Ja, nou ja, er zijn er twee, maar die was uh, tot vorige week nog dicht. Ja, de Zandvoortse laan was dicht. Klopt. Toen moest ik via de zeeweg. Nou, ik had elk moment het gevoel dat ik Bambi aan kon rijden. Dat hij ineens uit het niks... Eh, daar zo door. Goed, zomer. We houden van de zomer. Dankjewel voor je onderwerp, André. En dan hebben we nog de laatste van Eva. Die wil het hebben over selfies. Oh. Ben jij, ben jij zo'n type? Ja. Ja, de hele dag door? Nou, niet de hele dag. Hoeveel seconden staan er gemiddeld per dag in jouw Snapchat-verhaal? Eh, op, op, dit moment nog nul. Nul? Ja. Ah, dan ben je niet zo'n hele erge selfiesmaker. Nee, ik heb net pas Snapchat, hè. Oh, je hebt het, het is nieuw voor jou? Ja. Echt waar? Ja. waar post je je selfies dan daarvoor? Facebook. Eh, Facebook, ja. Instagram, dat soort dingen. Ah, ik heb echt, ik doe een mediaopleiding. En uh, eh, media mensen die vinden het zelf ook leuk om naar buiten te treden. Ik ben daar zelf ook wel een goed voorbeeld van. Maar ik heb ook echt iemand die heeft elke dag minstens 60 seconden in zijn verhaal staan. Yes. Allemaal, allemaal overal selfies. Selfies in de spiegel. Uh, selfie met het voedsel wat, wat ze gaat eten. Gewoon overal selfies van. Ik vind altijd, dat vind ik dan weer te ver gaan. Ja, ik ook. Zij de man die als hij een avondje uitgaat ongeveer met 200 seconden in zijn Snapchat story komt. <laughs> Dankjewel voor je onderwerp, Eva. En eh, blijf ook vooral mailen. Collard.hotmail.com. Ook voor de Maurice de Jonge Hond. Vind je terug op onze Facebook. Facebook.com slash Beachmasters. Maar zo meteen gaan we hem ook even voor je herhalen. Mocht je nog niet gestemd hebben. Kan je dat dan nog doen. Of er meer is tussen hemel en aarde. Magic Root in de Z-remix komt eraan. En hier is er dus TLC voor je. En Waterfall. cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for two again into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling right. to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Yeah. never Cause the answer's still no dat DJ, heb je dat ook een beetje in je? Oh. Je mag hem afkondigen. Oh god. Nou, ik weet niet eens hoe die heet, joh. Magic Root in de set remix. Ja, nou ja, je hebt het nu al gezegd. Ja, nee, nee, nee. Nee, <laughs> zo makkelijk maak je... Nee, zo werkt het hier niet. Je zijn, zijn hier bij CFM, zo werkt het hier niet. Oh, nee, joh. En nou ben je weer vergeten, hè? Ja. Nee hoor, het was Magic met Root, eh, de Z-remix. Ja, weet je wie Z is? Ja. Ja. <laughs> A, B, C, D. En op een gegeven moment, als je maar lang genoeg hoort. Ja. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Nog een paar tellen om antwoord te geven op de vraag van deze week. Er is meer tussen hemel en aarde. Rutger Kot zong er al over. Of was dat Edcilia Romli? Eh, uh, Edcilia Was dat Edcilia Romli? Ja, dat, gaan we, hemel en aarde. Dat gaan we even meteen verifiëren. Hemel en aarde. Ik geloof dat Edcilia was. Ja, ja, shit, je hebt gelijk. <laughs> Haha. ah, kut. Altijd fijn als je sidekick meer van muziek weet dan jij. Weet je, dat is gewoon de shit. Oké. Er is meer tussen hemel en aarde. A. Ah, ja, dat kan bijna niet anders. We hebben Martiaanse buitenlanders. B. Ik heb echt geen idee. En wat het ook is, ik heb er vrede mee. Of C. Nee, het is wat het is. Niks Jezus' getuigenis. Of D. Ik stuur een alien-appje af met deze kutvraag, idioot. Wat geldt voor jou? Let me know. Mailen kan kollaard.hotmail.com Of twitteren at ZFM Beachmaster. Wat is de meest buitenaardse hemelijke ervaring die jij ooit hebt meegemaakt, Lisa? Dat je dacht van, oeh, nu weet ik zeker dat er meer is tussen hemel en aarde. Oh, dat zou ik niet eens weten. Is er nooit iets gebeurd van... Eh, ik heb als een verhaal gehoord van een kind die had dorst en die ging naar beneden. Jaar of 10, 11. Ehm, en op de trap stond ineens een schim van haar opa. En toen ging ze die ouders wakker maken van, van mama en papa. Opa staat op de trap. Dus die ouders kijken en die zien niks. Die zien daar niks staan. En dat kind zegt, ja, jawel, opa, opa. En tien minuten later worden zij gebeld door het ziekenhuis dat die openhuis overleden. Oh. Dat, zijn bizarre, rare verhalen. Is er meer tussen hemel en aarde? Let me know. www. Ja, kwart, dat had nog goed. Was even in de war, sorry. Ain't as here in Pitbull. Good time. Knick knack, paddywhack, give your boy a bone. Mr. 305, but I'm globally known. I'm in the zone, I ain't talking two three, but when it comes to women, you can bring two three.